start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet laat onderzoeken of meer gemeenten in de jaren 50 registreerden of sollicitanten homo waren. Deze week werd bekend dat de gemeente Amsterdam zogenoemde homolijsten bijhield. En wie daarop kwam, kwam niet in aanmerking voor een baan bij de gemeente. De ministers Ollongren en Van Engelshoven willen weten of in meer gemeenten sprake is geweest van systematisch discrimineren op grond van seksuele geaardheid. De man die gisteren de ruiten insloeg van een kosher restaurant in Amsterdam is een Palestijn van 29. Hij heeft tegenover de politie verklaard dat hij geen antisemitische motieven had. Het zou een wanhoopsdaad zijn geweest om de situatie van de Palestijnen aan te kaarten. Het Poolse parlement heeft twee wetten aangenomen die de politiek meer invloed geven op de rechterlijke macht. De oppositie noemt het een bedreiging voor de onafhankelijke rechtspraak. Een van de wetten geeft de president meer invloed op de keuze voor nieuwe rechters in het Hoge Rechtshof. De Poolse Senaat en president Duda moeten de wetten nog goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit. Het lukt de PVV niet om volgend jaar in 60 gemeenten mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. PVV-leider Wilders zei dat bij de presentatie van de kandidaten in de stad Utrecht. Het is volgens Wilders moeilijk om voor 60 gemeenten goede kandidaten te vinden. De PVV zit nu alleen in Den Haag en Almere in de gemeenteraad. En komende weken maakt Wilders bekend in welke gemeente de PVV volgend jaar nog meer meedoet. Duizenden klanten van de Rabobank hebben gisteren bij onbemande tankstations dubbel betaald. Door een technische fout werden pinbetalingen tweemaal van hun rekening afgeschreven. De Rabobank zegt dat dat in elk geval is gebeurd bij tankstations van Tink. Of er ook bij andere banken en andere tankstations iets is misgegaan is nog onduidelijk. De Rabobank probeert het te veel betaalde geld vandaag nog terug te storten. Het weer. Winterse buien met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Vannacht is het land inwaarts dicht bij het vriespunt en is er ook kans op gladheid. Ook morgen winterse buien. In het zuidwesten blijft het droog. En het wordt morgen 3 tot 5 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In Noord-Holland heeft het verkeer last van de sneeuw... waardoor het op diverse plaatsen heel langzaam rijdt. Verder staat er nog file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Culemborg en Nieuwegein, 8 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. En op de A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Eemnes...